Vanwege het politieonderzoek was de A18 van Zevenaar naar Varsenveld bij Weel... gisteravond helemaal afgesloten voor het verkeer. Door overstromingen na extreme regenval zijn in Rio de Janeiro twee flatgebouwen ingestort. Zeker acht mensen kwamen om het leven, 16 mensen worden nog vermist. De brandweer hoopt dat ze levend onder het puin vandaan gehaald worden... omdat ze dankzij luchtbellen mogelijk nog adem kunnen halen. Het breedste vliegtuig ter wereld met een spanwijdte van 117 meter heeft voor het eerst gevlogen. En dat ging goed. De piloot van de Stratolaunch zei dat de vlucht voor het grootste deel normaal verliep. De Jumbojet vloog 2,5 uur boven de Mojave-woestijn in de Verenigde Staten. Het vliegtuig haalde een maximumsnelheid van ruim 300 km per uur. Het toestel is ontwikkeld om op ongeveer 10 kilometer hoogte een raket te lanceren. Het scheelt veel brandstof en dus geld om dat niet vanaf de grond te doen. Een groep mannen heeft in Rotterdam voor ongerustheid gezorgd... omdat ze zwaar bewapend en met bivakmutsen op over straat liepen. Nadat ze waren aangehouden door de politie bleken de vuurwapens nep te zijn. De mannen zeiden dat ze een videoclip wilden opnemen... en daarom die spullen bij zich hadden. In Egypte is een graftombe gevonden van ongeveer 4300 jaar oud. Hij was vermoedelijk van een hoge functionaris. De tombe is rijk versierd en de kleurige tekeningen op de muren zijn nog bijna helemaal intact. De tombe aan de zuidkant van Cairo werd vorige maand ontdekt en werd gisteren gepresenteerd. Het weer, eerst vrij koud, temperaturen rond het vriespunt. Verder periode met zon en misschien nog een winterse bui. Een frisse noordoostenwind vandaag en het wordt een graad of 10.